9 Kees Groot met het NOS-journaal. De kans is klein dat de Griekse banken deze week nog opengaan. Een Griekse minister zei tegen een radiostation in Athene... dat het vermoedelijk technisch onmogelijk is... om de banken deze week weer open te laten gaan. Ze zijn nu al ruim een week dicht. Grieken kunnen alleen nog pinnen tot een bedrag van 60 euro per dag. De Griekse banken zitten bijzonder krap. De Europese Centrale Bank weigert ze van nog meer noodleningen te voorzien, omdat er niet genoeg onderpand tegenover staat. In de Zeelandhallen in Goes en de IJsselhallen in Zwolle worden op korte termijn asielzoekers opgevangen. Het gaat volgens het COA vooral om alleenstaanden uit Eritrea en Syrië. Er is sprake van een enorme piek in het aantal vluchtelingen. Wekelijks melden zich gemiddeld 1100 mensen. Onder hen zijn ook veel minderjarigen en gezinsleden van mensen die eerder een verblijfsvergunning hebben gekregen. De toename lijkt structureel te zijn, daarom is er meer behoefte aan opvanglocaties voor mensen die hun asielprocedure afwachten. De opvang in Zwolle gaat volgende week al open. In de buurt van Charleston in de Amerikaanse staat South Carolina zijn twee vliegtuigen op elkaar gebotst. Een F-16 vloog tegen een Cessna aan. De piloot van het militaire toestel kon zich met de schietstoel in veiligheid brengen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat hij met de schrik is vrijgekomen. Over inzittenden van de Cessna en eventuele slachtoffers op de grond is niets bekend. De afgelopen twee maanden zijn ruim 4800 boetes opgelegd aan automobilisten die met een oude dieselauto in Utrecht reden. Dieselbestelbusjes en personenauto's van voor 2001 zijn niet toegestaan in de Utrechtse binnenstad. Volgens de gemeente zijn ze te vervuilend. Een boete kost nu nog 90 euro, later wordt dat mogelijk 160 euro. Veel mensen hebben geklaagd dat de borden niet goed te zien zijn, maar ze moeten de boete toch betalen. Het weer, vanavond vallen er nog enkele buien. In het oosten zou het ook nog kunnen omweren. Morgen vallen er geregeld buien en is er af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NVM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Samenstelling en presentatie vandaag Auke Ja, het was me het hè. En het is me het virtueel. Het is nog steeds warm. En ja, dit staat natuurlijk ook een beetje in het teken van het programma van vanochtend. zomerjazz, ijsjazz en ja, wat mag je verwachten? Als ik even op de lijst kijk, ik zie Stacy Kent staan met Ice Hotel... Hein van der Gaag, zijn trio, de Swing College Band nieuwe cd's van Kyle Eastwood en Melody Gardot. Eigenlijk weer te veel om op te noemen. En we begonnen natuurlijk, zoals het doen gebruikelijk is... met calendar, eh, de cd Calendar Girl van Julie London. En dat was de maand juli. A Snow Ride in July. Nou, af en toe zijn Dat behoefte aan hebben als het zo heel erg warm is. Maar we draaien natuurlijk ook gewoon het jazz waar het echt om gaat. En ik heb op de lijst staan Benny Colson. Die heeft in 1998 een cd gemaakt als een soort eerbetoon aan alle grote saxofonisten. En dit is natuurlijk het nummer eerbetoon aan Sonny Rollins, eh, Sint Thomas. Thank you. cd heet eh, Tenor Legacy. Het is 1998 en ja, wie doen erop mee? Eh, de saxofonisten Benny Golson, Brentford Marsalis, James Carter, Harold Asby. en uh, Geoff Kieser piano, Dwayne Burno bas en Joe Farnsworth drums. Nou, het was een mooi stel samen. En als je deze cd nog niet in je collectie hebt, zoek en speur... want hij is absoluut de moeite waard gaan we naar iets heel anders. Dat Dixieland. En een eh, bekende Dixieland band is natuurlijk de Dutch Swing College Band. En waar we de afgelopen dagen allemaal behoefte aan hadden... was natuurlijk Ice Cream. Komt-ie. for ice cream, baby. That's what we want. Monday, Tuesday, every day is ice day, baby. That's what we like. Can have your chocolate or vanilla, but still it's ice cream we like best. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, baby. That's what we want. ice cream, je kan er geen genoeg van krijgen natuurlijk... met temperaturen zo rond de 30 graden. Nou ja, hier in Zandvoort, ik weet niet, hebben we de 30 graden gehad? dacht dat het wel iets minder was. Eh, dan heb ik, als het over jazz gaat en het is mooi weer... dan heb je natuurlijk over Letten. En een van de bekende zangeressen is natuurlijk Bebel Gilberto. En van haar cd, uh, Bebel Gilberto in Rio, cd 2013... The Sun is Shining. En dat moeten we hebben natuurlijk. Het werkje is getiteld Long Long Summer. En het is gecomponeerd door Lalo Schifrin. Een bekende filmcomponist heeft natuurlijk ook jazz gemaakt. En dit nummer staat op de CD Latin Blue, CD 2002 met verzamelwerk. En als je denkt, wat een leuk eh, geluid op de Congo zat erin. Dat is, eh, wordt gespeeld door Candido. En die heeft met vele grote gespeeld. Kijk maar eens na op internet, Candido. En je vindt van alles. Uh, ja, Letten dat hoort natuurlijk bij. Maar Madeleine Perrault die is natuurlijk ook niet te vergeten als het over de zomer gaat. En op een cd uit 2006, Half the Perfect World, staat een mooi nummer, Summer Wind. the sea and lingered there so warm and fair to walk with me all summer long we sang a song and strolled on golden sand two sweethearts and the summer wind fickle friend. beetje denken aan Billie Holiday natuurlijk. Zeer mooi. Eh, een andere grootheid die ook iets over ijs gedaan heeft... is eh, Lee Konitz. En die heeft in 1959 een LP uitgebracht... getiteld Subconscious Lee. En daarop staat een mooi nummer dat bij dit thema past. En dat is Ice Cream Konitz. Komt-ie. heel anders nu. Een stukje vocaal. Eh, George Shearing Quartet en eh, Nelsie Wilson, een van de grotere zangeressen. En die hebben het over een eh, mooi gegeven... The Things We Did Last Summer. Nou, als het vorig jaar net zo'n mooie zomer was... weet ik eigenlijk niet meer. Als deze zomer, dan kan je de herinneringen weer ophalen. George Shearing, Nancy Wilson. we got when we got back. The leaves began to fade like from Wilson met het eh, George Shearing eh, kwartet. Eh, ja, in de zomer is het ook wel lekker om een paar drankjes te nuttigen. En dat kan bijvoorbeeld Dakiri Ice zijn. Dat is een grappig nummer van het Hein van de Gaag trio. En ik zag onlangs op Marktplaats dat die cd werd aangeboden... in de originele verpakking. Uh, Torture Genius, een cd uit 1993. Nou, Hein van de Gaag trio. Hij van de Graag piano, Roger Cooks bas en Douglas Side speelt op de drums. Dakiri Eyes. was natuurlijk Hein van der Graag, Nederlandse jazz, boekie, woekie, pianist en componist. Heeft niet met de minste op, aarde gespeeld. Hoor. Ik lees net in het eh, eh, lijstje staan Art Farmer, Johnny Griffin, Art Taylor, Stuff Smith, Niels Henning, Ørsted, Petersen, Freddie Hubbard, Art Blakey, Ben Webster. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Echt een hele grote meneer. schijnt tegenwoordig te wonen in het Roze Spierhuis in Amsterdam. Hein van der Graag. En wil je de cd hebben? Hij staat op Marktplaats. Tortured Genius voor de echte verzamelaar 1993. Nederlands jesarchief ligt hier natuurlijk ook. Ja, en als we het dan over drankjes hebben... dan kom ik ook uit bij Prosecco. En dat is van het nieuwe cd van Kyle, Kyle Eastwood. Prosecco Smile. Leuk nummer. leuke cd. De cd heet uh, eh, Timepieces. Eh, Kyle Eastwood, natuurlijk de zoon van de bekende Clint Eastwood. Kyle heeft trouwens ook soundtracks geschreven. Ik heb in het verleden wel vaker wat nummers van zijn cd's gedraaid. Eh, ja, het is een mooie cd, Timepieces. En wat opvalt zijn eigenlijk de saxofonist Brandon Allen... en zeker de trompetist Quinton Collins... En ja, Kyle kan natuurlijk ook een aardig nummertje op de bas spelen. En wie ook een nieuwe cd heeft uitgebracht is Melody Cardot. En dat, die cd heet Currency of Men ook in 2015 uitgebracht. En daar zal ik het nummer Morning Sun van draaien. Ja, de, de laatste dagen als je s morgens wakker wordt en je kijkt naar buiten... dan zie je toch die zon die eigenlijk dezelfde eh, eh, ja, kleur heeft als je in Italië bent, in Toscane. Zo'n zo, zo, zo, zo beetje bruinig licht, prachtig. Melody, kom ze, Morning Sun. that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. that morning sun here to greet us with a loving light. So warm that morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. Mm, she ain't gonna quit till you're smiling now. Ah tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. Cause this world wasn't made for dreaming. This world. luisteren naar Melody Cardo. Eh, van de cd Currency of Men. De cd is net uit. Het is alweer tien jaar geleden dat Melody haar eerste eh, cd uitbracht. En toen was het het meisje wat eh, in, ten gevolge van Olven nog een periode in bed had gelegen. Na haar eerste cd was, dacht ik, Bedroom Sessions. Some Lessons. En ja, dit is wel heel bijzonder. De titel verwijst naar wat het betekent om mens te zijn. The value of being human, geeft u zelf aan. Mooie cd, allemaal. Ja, een beetje donker, een beetje duister, maar prachtig. Eh, ja, dan wil ik iets draaien. Ik had een cd'tje uit de kast getrokken. Eh, Barry Hay en de Metropool Big Band. En daar wilde ik het nummer Ice Cream Man van draaien. Maar ik doe het hoesje net open. En ik zie dat ik hem in de recorder heb laten zitten. Maar ik heb hier wel bij me. En die uitvoering vind ik eigenlijk veel mooier. Want die hele cd van Barry Hay met de Metropool Big Band... Vind ik niet zo geweldig. Maar dit is de, eh, de originele uit degene die het bedacht heeft. John Brim, Ice Cream Man, pure blues. with him. cream sandwiches, Dixie cup, popsicle, and push-ups too. I'm your ice cream man. Stop me when is natuurlijk wel heel leuk. Hè? Eh, als je het warm hebt, dan heb je iets kouds nodig. Dat is ook wel goed bij het eh, thema passen vandaag. Eh, John Brim, echte bluesboy. En wil je toch de uitvoering van Barry Hay bekijken... dan moet je naar YouTube gaan... want er staat het filmpje van Barry Hay en Metropole Big Band... van de Ice Cream Man zeker op. Uh, ja, het eh, eerste uur zit er weer bijna op. Je hebt geluisterd naar CFM Jazz.